Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Na 16 jaar mogen Nederlandse veehouders binnenkort weer rund- en kalfsvlees naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikanen hebben een verbod uit 1997 opgeheven. Het werd destijds ingesteld vanwege de gekke koeienziekte. Vooral de export van kalfsvlees naar de VS is belangrijk voor Nederlandse veehouders. Volgens het ministerie van Economische Zaken kan dat mogelijk zo'n 100 miljoen euro per jaar opleveren. De export van Nederlands vlees naar de VS kan waarschijnlijk binnen drie maanden weer beginnen. In Egypte is een satirisch programma van televisie gehaald... omdat er grappen waren gemaakt over legerleider Al-Sisi. In het programma wordt de politiek op de hak genomen. Het is vergelijkbaar met het Amerikaanse The Daily Show. Volgens de tv-zender was de vorige uitzending in strijd met de richtlijnen. De presentator is na de annulering van het programma naar het buitenland vertrokken. In Athene zijn voor een kantoor van de extreemrechtse Griekse partij Gouden Dageraad twee partijleden doodgeschoten. De daders, twee mannen op een motorfiets, zijn voortvluchtig. Volgens de Griekse politie zijn de slachtoffers mannen van 22 en 27. Een derde man raakte ernstig gewond. De leider van de partij en twee parlementariërs zitten al enige tijd vast. Ze worden ervan verdacht dat ze een criminele organisatie vormen. Bij de doorzoeking van een woonwagenkamp in Den Bosch is gisteren en vandaag beslag gelegd op miljoenen euro's aan contanten en goederen. De politie nam onder meer horloges en diamanten in beslag. 16 bewoners zijn aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen van crimineel vermogen. Acht van hen blijven voorlopig nog vastzitten. Het weer vanuit het zuiden regen. Overdag overwegend droog en af en toe zon.